12 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het vredesoverleg over Jemen is mislukt. Afgevaardigden van de Houthi-rebellen kwamen in Genève uiteindelijk niet opdagen. Volgens speciaal VN-gezant Kuvits heeft dat verschillende redenen... maar hij zegt er niet bij welke. De jemenitische regering spreekt over sabotage. De VN-gezant zegt dat hij in de afgelopen dagen... met de regeringsdelegatie uit Jemen wel afspraken heeft gemaakt... over de evacuatie van gewonden uit Sanaa. In Jemen woedt al drie jaar een bloedige burgeroorlog... tussen de Houthis en de regering. Die laatste partij wordt daarbij gesteund door een internationale coalitie... geleid door Saoedi-Arabië. Door een tekort aan agenten worden in België mensen toegelaten tot de politieopleiding die bij een eerste selectie ongeschikt bleken. Uit onderzoek van de Vlaamse krant De Standaard blijkt dat kandidaten met een crimineel verleden toch mogen beginnen op de politieschool. Ook komt het volgens de krant voor dat kandidaten die te lage cijfers haalden met de opleiding mogen doorgaan. Volgens de standaard wordt de politie door de politiek onder druk gezet om de streefcijfers te halen. Belgische minister Jan Bon van Binnenlandse Zaken wil dat jaarlijks 1400 kandidaten aan de politieopleiding in België beginnen. De politie is op zoek naar, Armeense, naar de Armeense kinderen Lili en Hovik. Die zouden vannacht, vandaag worden uitgezet, maar ze zijn vannacht weggelopen bij hun pleeggezin. Gisteren bepaalde de rechter dat de kinderen definitief vandaag het land uit moeten. De advocaat van Lidin Hovik had om uitstel gevraagd omdat het niet goed zou gaan met de moeder die al in Armenië is. Maar volgens de rechter is er geen officiële diagnose gesteld van de moeder. Ook zijn er volgens de rechter goede afspraken gemaakt over scholing, onderdak en geld voor de twee. Het weer in het zuiden droog en zonnig. In het noorden is meer bewolking met kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden vandaag. Morgen blijft die tweedeling in het land met bewolking en kans op een bui in het noorden.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 qui nous pousse de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas, changer.